voor als het virus opnieuw de kop opsteekt. De experts vinden ook dat er meer moet worden getest met een snellere uitslag. Verder moeten jongeren actief bij het beleid worden betrokken... en moet het salaris van het zorgpersoneel omhoog. In Wit-Rusland is het gisteravond opnieuw tot rellen gekomen tussen demonstranten en de politie. In onder meer de hoofdstad Minsk gingen veel mensen, net als gisteren, de straat op om het vertrek te eisen van president Lukashenko. Eén demonstrant kwam om het leven. Volgens de politie wilde de man een explosief naar de politie gooien en ging dat af in zijn hand. Journalisten ter plaatse en leden van de oppositie zeggen dat de politie op betogers heeft geschoten. Volgens ooggetuigen zijn tientallen mensen opgepakt. Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties als ze zijn besmet met het coronavirus. Ook is de sterfte onder deze patiënten hoog. Een kwart van de nierpatiënten met corona in Europa is overleden. Dat blijkt uit onderzoek dat deels is gefinancierd door de Nierstichting. Nierpatiënten hebben een grotere kans op complicaties en overlijden dan andere hoogrisicopatiënten, zoals mensen met hartfalen of longziekten. Hoe dat komt, wordt verder onderzocht. De Stichting Japanse Ereschulden begint de procedure tegen de Nederlandse staat... vanwege de oorlogsschade die Nederlanders hebben opgelopen... tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. De stichting wil een compensatieregeling... omdat veel slachtoffers van de Japanse bezetting... fysieke en geestelijke schade hebben opgelopen. Ook zijn huizen en andere bezittingen van slachtoffers vernietigd. Het weer, veel zon, later kans op een stevige regen- of onweersbui... en het wordt 30 tot 36 graden. Ook morgen vrij zonnig en tropisch warm.